Robin On the Rocks. YouTube en Green Day, The Saints Are Coming to Town. Het is inmiddels 5 minuten over 8, 7 minuten over 8 al zeg. Jongens, jongens, jongens. Time flies when you're having fun. Fruit flies like bananas. Dat is alweer een gevleugelde uitspraak. Maar welkom bij On The Rocks. Mijn naam is Armin Tamminga. Eh, leuk dat je erbij bent. Blijf er ook voor, eh, zeker eventjes bij, want we gaan een hele bijzondere uitzending gaan we tegemoet. Chokkie en chokkie vol. Eh, Chris Thijsmans als geluidstechnicus is hier als een malle in de weer aan het gaan om allemaal kavels neer te leggen om de mannen van de nieuwe Cavaliers eh, te kunnen uitgaan, gaan miken, zoals dat in de vakje gewoon heet. Ik zie hem al roder worden en natter worden. Ik hoop dat die jongen wel een beetje voor zichzelf zorgt. Je hebt het goed gehoord, de New Cavaliers. Een bandje die ik een aantal eh, weken, misschien een paar maanden geleden ben tegengekomen in, eh, in het Westfriese Grote Broek. Tijdens, uh, <laughs> tijdens de challenge van het spektakel op het plein. Daar heb ik ze gezien. En ja, ze maakten toch wel een, een, een, leuke indruk op me. En ik weet zeker dat ze dat ook op jullie aan de andere kant van de computer gaan doen. Je gaat straks horen live vanuit het, of vanaf het Vader Jacob Stage. En ook eh, de singer-songwriters. Dus de tweede editie dat we dat hier bij Radio 501 doen. Maar Sing Song 2012 gaat morgen de finale beleven. Met onder andere Joost van Beek, Hans Lup, Maarten van Praag, Andy, Anne Groen en Anaïs de Wit. Die eh, komen ook straks acte présence geven en dat zal verder worden uitgelegd door mijn eh, partner in crime wat dat er gaat. En dat is Laurens Rij. We zijn begonnen met inderdaad YouTube 2 en Green Day en The Saints Are Coming. Een bandje wat morgen eh, op het Kerkplein volgens mij staat. Dat is Cerc Valentin. Je hebt ze al eerder gehoord op Radio 501. En ook al een paar keer gehoord op eh, het Vader Jacob stage. Dit is Stephanie on deck. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. girls my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on black and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting other girls while my baby's gone. A ritmo, the girls go loco. Them hips go up and. Chingy, chicky, ching, ching. Ching, ching, ching. ching, ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Caliente, I'm going crazy. Them booties make me. Chingy, chicky, ching, ching. Ching, ching, ching. ching, ching, ching, ching. Ching, ching. Stephanie's Bunnies, I'm back and I'm on ice. I'm gonna win, gonna have some fun. Getting all the girls for my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's Bunnies, I'm back and I'm on ice. I'm gonna win, gonna have some fun. Getting all the girls for my baby's gone. Fiesta, I'll make you rumba. I know you wanna. Shing, shing, shing, shing, shing, shing, shing, shing, shing, shing, shing. Ching, ching, ching. Te amo, yo quiero Steffi, but she don't own me. Ching, ching, ching, ching sing, sing, sing, sing sing sing, sing, sing, sing, sing. Sailing, I wonder if you're still waiting for me. You know it, controlling. I gotta get me something new. A sailor too. El ritmo caliente, fiesta de amor. El ritmo caliente, fiesta. Te amo al ritmo caliente, fiesta. Te amo al ritmo caliente, fiesta. Te amo. Come on, come on, kiss me twice. The bathroom back and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come on, kiss me twice. The bathroom back and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. on I'm on ice. I'm gonna win, gonna have some fun. another girl my baby's Een behoorlijk gezellig gezelschap kan ik je vertellen. En ik weet zeker dat ze ook nog eventjes hun snuffert zullen laten zien in de studio van Radio 501. Serk Valentin onder aanvoering van Valentijn en Stephanie on deck. Ze spelen morgen op eh, het Kerkplein, als ik het eh, helemaal goed heb. Johnny was never the kind of guy to be quiet nor shy. Never a out school. Johnny was looks and it's cool, but Johnny he never do much. And he'd always say, "Now now wait, you watch, I'll make it out of this room, cause I'm Johnny and I ain't no fool." Johnny was the kind of bloke that laughs hard as bad as Police didn't seem to find it funny when he was stealing and robbing everybody's money. Johnny said he could. mannen van die item onder aanvoering van Timothy spelen morgenmiddag om 12 uur hier op het Vader Jacobsteed. Mocht je erbij willen zijn, kom gerust langs Koeportsweg nummer 1. We zijn een van de eh, vele podia die de stadfeest herbergt. En er gebeurt echt weer van alles en nog wat in de stad. 12 podia over de hele stad. En ja, nou ja wij zijn dan de 13e. dat klinkt er weer een beetje. Maar goed, ik, eh, ik heb maar alleen aan ongeluksgetallen. Heb eh, überhaupt aan zelf eh, bijgeloofd. bijgeloof. Behalve als het gaat om voetbal. En man, man, man, man, man, man, man begrepen dat er een eh, hashtag eh, het kan nog eh, de wereld in is geslingerd. En ik heb, ja, ik heb afgelopen week voorspeld dat Nederland met 3-0 van Duitsland zou winnen. En dat is falikant misgegaan. Dus ik voorspel gewoon helemaal niks voor Nederland tegen Portugal. Absoluut niks. Dit is een oud plaat voor je hoofd. Het zijn de mannen van Sika en Jump On It. Got the bug back on Radio 501. Mr. Pace is on the telephone. How are you doing, sir? <laughs> Hello, how are you, Arvin? Well, I'm uh, I'm terrible, actually. You know, I can't handle it anymore. No, it's really? it's it's going okay. It's it's going okay. Although the weather, it's a little bit uh, something uh, that we like. You know, it's it's a little bit English. I've heard about the weather there today, but it's getting better. Apparently, somebody said that there is a rainless day in Horn tomorrow. Is that oh, right? Uh, well, uh, I haven't seen the weather forecast uh, because you know I, I got depressed by it, so I, I decided I decided to not look at the weather forecast on my phone anymore. Well, I think that you may have a nice, pleasant surprise tomorrow. Well, I hope it's it's it's going to be a lovely day, and I hope the place will be packed uh, at your gig. How are you doing so do preparing it? yeah, absolutely. Uh, we're all ready to go. Everybody's very excited. Uh, we're flying tomorrow morning. We arrive uh, uh, in Horn tomorrow afternoon. We're going to do our sound check, and it's going to be great. It's okay. going to be absolutely great. Cool, cool, cool. Lovely to hear, yeah. and lovely to meet you tomorrow again in such yes, short notice. yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah not great. to see you. Absolutely. And as I said, I've got people coming from all over Europe, from Germany, from Spain, from from England, Germany. Uh, yeah, we've what got the hell? From oh, Germany coming. Yeah, well, I, I don't think I like that. <laughs> well, listen, they're in a better position than the Dutch <laughs> and the uh, and the Italians are at the moment, as far as the football is concerned. Yeah. You know, the, the Dutch need to win on Sunday night, and the Italians need to win on, on yeah, Monday the, night. Uh, so. The Italian needs to win as well. Yeah. Ja, they do. They do need to win. But yeah. uh, your gig tomorrow, I, I saw your set list. It's gonna be like 25 tracks. 25. Uh, en, en, en toen was Elio gewoon in één keer weg. Ja, nou, dat, uh, dat, eh, dat gebeurt allemaal. Dat kan gewoon allemaal voorkomen. Hij zal zo wel weer terugbellen, denk ik. Elio Pace, morgen speelt hij op eh, de Rode Steen. En daar begint hij zo rond een uurtje of eh, half tien zo. Eh, dan zal hij daar de présence gaan geven. Deze mensen waren vorig jaar op de stadsfeest. Ze zullen er dit jaar helaas niet bij zijn. Want ze hebben echt een gillend druk programma. En ja, als je dan één keer bij de Wereld Draai Door hebt gezeten... Dan, dan, word je in één keer overal en ergens gevraagd. Het zijn de jonge honden van Please op Radio 501. Luister naar 200 dollars. me 200 dollars. Spending time on the phone. I lost my mind. It's all good, do not to ask how I'm feeling. It's the master of millions making the fastest appearance. Feel the all imperial lyrical lyrics. I'm cracking it fresh, pro is the best. Rhyme you off stage in a moment or less, but this moment is blessed. The bass goes to your chest. Ask yourself, do you want throwing it? Yes, like yes, we can yes we can. We try to make it big, we do the best we can. But unless we can't invest in man, that'll go and get the highest interest he can. Do the best we can, wanna play overseas. And yo, we're pleased, want the name on your tease. For one day at the least, so the love and the peace. You peeps just relax and listen to please, cause they don't see us. No, they don't believe us anymore, anymore, anymore. they just don't see us. It's like is op Radio 5 501. Je hebt geluisterd naar 200 Dollars. Deze mannen, dat zijn eh, ook onze vrienden en eh, vrienden van Radio 501. De mannen komen uit de buurt van Velsen en eh, zijn, naar ik weet, met een album bezig. Die zij dan hoogstpersoonlijk hier in studio het koepoortje zullen komen gaan afleveren. Ik heb ze een tijd geleden leren kennen. En dat was dan ook weer middels een Twitter-oproep die we hadden gedaan. En zij waren eigenlijk een van de eerste bands die daarop reageerden. Wat ik al zei, uit de buurt van Velsen. The Dreary Life... and Sammy. Clive en Sammy. Ehm, ze zijn eh, wel snel klaar, eh, moet ik zelf zeggen. Dit is een oud Radio 501 plaat voor je hoofd. En die is echt bijzonder lekker. Ik zal straks ook nog eventjes de Radio 501 plaat voor je hoofd draaien van, eh, van deze week. Jack and Go. Maar dit is Lights Out. What If. Ik vind het heel leuk. Half negen op je eigen Radio 501. Stadsfeesten 2012. We zijn er helemaal klaar voor. What If, een Radio 501 plaat voor je hoofd. De mannen komt ook uit de buurt van eh, donker West-Friesland. Hadden er klein nog aan hun vingertjes zitten toen ik ze leerde kennen. Dit zijn onze vrienden van de radio en dat is echt een heel lekker stel hoor. Ik weet niet of ze dit weekend nog tijd en zin hebben om langs te komen, want eh, ze hebben het ook eh, bijzonder druk. De mannen van We Cook With Fire. Then trust the numbers, they won't fail you. They only be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself. Take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Ik eh, vroeg me een klein beetje af, eh, wat zullen we gaan doen? Gaan we gewoon, eh, gaan we gewoon over naar het Vader Jacob stage of draaien we nog een plaatje? Joei. Waren, jullie er klaar voor, mannen? Ja, ze zijn de eens aan het checken, geloof ik. zijn we klaar voor. Is het... want de mannen zijn eventjes nog een klein beetje aan het soundchecken hier in, de studio. Het zijn de mannen van de Nieuw Cavaliers. <laughs> verkeerd geschreven op de website. Waarvoor duizendmaal mijn eh, excuses. ik, heb eh, zelf in het begin ook 300 keer fout geschreven. Dus oh, het is je oh, dankjewel, dankjewel. ben, ben, toch, lekker coulant vandaag, Menno? Ja, ik ben altijd coulant. Zeg, eh, jullie, jullie band is min of meer vanuit een drama ontstaan, als ik jullie website mag geloven. Ja, eigenlijk wel, ja. Want, een studio in Enkhuizen, Salt Chain Six heette dat. Ja? Dat was van Carlo. En ehm, daar maakten we met zo'n 40, 45 man muziek. En daar hebben we brand gehad. Waardeloos. Ja, dat is echt zwaar. Eh, piep. Ja. <laughs> en, ehm, ja, gewoon kut. Ja, gewoon kut eigenlijk. Ja. En eh, ja, dus we hebben eigenlijk niks meer hadden we over eigenlijk. We hebben wel wat dingetjes gekregen, maar we hadden gewoon helemaal niks meer. Maar jullie instrumenten, apparatuur, alles? Alles weg, ja. Alles weg? Ja. What the fuck, man. Echt verschrikkelijk. dat, is, ook gewoon een persoonlijk drama gewoon. Nou ja, ik denk in 20 jaar tijd opgebouwd. poort verdikken spullen. Ja, en voor mensen, basgitaren, ja, alles weg. Man. Jeetje, mina zeg. Ja, echt zwaar zuur. Ja, heel erg. Maar de plek ook weg. We hebben ook geen plek nog steeds. Nu, nog steeds niet. Nog steeds niet. Dus als eh, iemand luistert die weet, plek in Enkhuizen waar wij een studio nou, ik, kunnen eh, hebben. Ik ken toevallig een, eh, iemand die heeft een plek in Horen. In Horen, ja. Ja. En dan kijk ik, ik, kijk, ik kijk nu naar diegene. Misschien moeten jullie eens met een babbelen straks. Ja, dat gaan we zo maar even doen. Ja, dat lijkt me een goed plan. <laughs> lijkt me een goed plan. Maar jullie zijn van... Eh, die, die brand is geweest en als ik dan jullie... is geweest. Er waren heel veel bandjes. Ik ehm, kom uit de theaterwereld zelf. Ja. We hebben eigenlijk... Allemaal, eigenlijk uh, Mark komt... Hebben heel veel soorten bandjes gehad. Carlo, Kars is net een beetje nieuw in de bandjes zien. Ik eigenlijk ook. Ik heb natuurlijk altijd in het theater gewerkt, dus ik had altijd de teksten van anderen en die, die domme musical liedjes. Ja. Toen dus was ik een beetje klaar mee en ik, ja, het is eigenlijk ontstaan. Ik had eerst een nummer met Carlo gemaakt. Toen met Mark, toen kwam het zo steeds een beetje erbij. En we zijn eigenlijk een beetje een gezelschap. Je kan gewoon meespelen. We hebben nog steeds een paar mensen die af en toe meespelen, af en toe niet. Ja. er En ja, want dat ik jullie heb uh, eh, leren kennen. Gezelschap eigenlijk. Ja, precies. Want toen ik jullie leerde kennen, toen hadden jullie heel veel bandwis, heel veel ja, die, wisselingen van mensen. Weer, die, die zijn nu weer van whisky, zijn ze nu weer in Dorp aan het spelen. Dus okay, ah, we wisselen tof. de hele tijd. En de ene keer, het is maar elke verrassing die je krijgt ook avond. Maar goed, voor het eerste. eerst... constante eh, factor ben ik wel geloof ik. Ja, ja, ja, inderdaad. En Kastje eh, nu erbij. Ja. En jij schrijft ook alle teksten voor? De... Ik schrijf alle teksten, ja. En, eh, en, en, eh, dat komt zomaar binnendruppelen? Of, Ja, dat had ik al jaren op de planken liggen eigenlijk. En dat moest eruit een keertje. Ja, het moet er een keer uit. Het moet er een keer uit, ja. Goed dat, het, goed dat het er een keer uitkomt. En fijn dat jullie eh, voor het eerst hier bij Radio 5 ja, zijn. Ja, fijn om hier te zijn. En eh, ik zeg, eh, nou, take it away. Ik draai even een, even een speciaal jingletje. Dat doe ik dan eigenlijk altijd voor de, oh, voor de artiest die dan, die, dan, die dan gaat spelen. Na het jingletje is het helemaal voor jullie. give it up, Radio 5 Live Studio, voor de New Cavaliers. Live vanaf het Vader Jacob Stage. wel 1. temptations. I want more and more, I the thrill is gone. They say you have a problem when you can't get enough, but I'm never satisfied. They say you have a problem when you can't get enough, never satisfied. Just give me the stuff. It's emotional confrontation. It's an emotional confrontation. I don't have no limitation no, no. No, I don't have no limitation, baby. out and you don't know what to do. faith, hold on to me. We'll lift our dream and plan. Just wait and see, wait and see, wait and see. No, I have no limitations. I can go on and on and on. No need to fight my own temptations. I want more and more of the thrill is gone. To see you have a problem when you can't get enough, but I'm never satisfied. They say you uh, have a problem when you can't get enough, never satisfied, just giving stuff. It's an emotional confrontation. It's an emotional confrontation. I don't have no limitation. No, no, no, no, no, no, no. plan. Just you and me, wait and see. You and me, you and me, wait and see. problem when you can't get enough. Never satisfied. I'm never satisfied, no. So please don't give up. Have faith. Hold on to me. We will live the dream. Cause we will live the dream as planned. You and me, you and me, baby, baby, can't you see? You and me, I don't have no limitations. jullie wel. We moeten meteen door, hebben tijd kort, dus hup, rammen meteen nog een nummer erin. Unspoken regret. before. Well, you probably did intend that differently. <laughs> For me, it doesn't seem to matter anymore. And don't tell me lies. When I look into your eyes, I see the devil in disguise, and the devil is looking back. Don't tell me lies, it's just an unspoken regret. And don't. tell the lies. When I look into your eyes, I see the devil in disguise, and the devil is looking back. Don't tell me lies, we're both too stubborn to confess. Dank jullie wel. Gaat het wel goed, hè, jongens? Ja, die lekker, horen jullie, dat horen de Zeg je, het is een beetje warm. Ja, staan die lampen aan alsof we op televisie zijn. Volgens mij waren we op de radio. We hebben er nog drie ah, ja, jullie, zien, jullie zien er wel goed uit voor op de televisie. Ja, dat zie ik altijd. Dat ja, ja, doe je goed. Dat hebben de hele band uh, gemeen. Uit een potje of eh, gewoon eh, nee, naturel? Naturel, naturel. oeh, oeh, oeh. The sooner it started, the quicker it fell. Well, sadly, baby, I'm setting sail to hell. We're searching for my soul and gold, but all I found was sex, drugs, love, and motherfucking rock and roll. Failed friendship sailed Towards the sun beyond horizons. You son of a gun. But now I'm feeling lost at sea. So where were you, baby, to rescue me? spirit fell. But sadly, baby, I'm setting sail to hell. Was searching for my soul and gold. But all I found was sex, drugs, love, and motherfucking rock and roll. Failed friendship sailed towards the sun. Beyond horizon, you son of a gun. But now I'm feeling lost at sea baby, to rescue me. I gave up i I'm feeling drowned. And I keep waiting, I keep waiting, waiting for my love to turn around. I'm pretty thirsty, uh, your anchor's been swept away. Salute your captain, goodbye. Filled friendships, sealed, filled friendships, sail away. Sailed, Phil's friendship sailed away. It sailed away, sailed away. The ship is sinking, friendship is sinking. You sailed away. Phil's friendship, it sailed, it sailed away. Oh, I'm fed up dehydrating. I gave up drinking cause I'm feeling down. And I keep waiting, I keep waiting, I keep waiting for my luck to turn around. Towards the sun beyond horizons, you son of a gun. I'm feeling lost at sea. So where were you to rescue me? Failed friendships sailed away, their ship has sinken. Dank jullie wel. We maken gisteren net een beetje in elkaar geflansterd, maar dat ging best wel aardig, jongens. Wat een talent heb ik, hè? We hebben er nog eh, maar twee te gaan. Zitten we op tijdschema. Maar in het, eh, ik wil even terug eh, inhaken op dat talent inderdaad. Ik bedoel, wij zijn dan een Horens, of wij komen dan uit Horen. We zijn niet alleen maar voor het Horense. Maar het is fijn dat er in donker West-Friesland nog veel meer van dat, van dat soort talent zit. Ja, dankjewel. Ga je die andere, die andere mensen die jij daar kent ook een beetje deze kant op sturen? dat, hopen we dus echt. We waren zo goed bezig in het huizen. We hadden, hebben nou een paar festivals georganiseerd. Sorry hoor. Even een boertje laten. <laughs> Ja, we, hebben zondag hebben we spelen. spelen ehm, de, jullie spelen Swap zondag? Ja, zondag, nee, zondag speelt Puur Obscuur. Samen met Enjoy the Torture, dat is Mark die hier zit. Ja. Onze bassist en gitarist. Dat is een nieuwe band. Die speelt voor het eerst zondag in de zwap. Oké, vet. Ja, heel vet wordt het, Mark, denk ik. Hè? Ja, ik denk, ik zag je net met je trui, zag ik, eh, zag ik Mark zijn gezicht afvegen. Want eh, hij zweet als een slave on the run. Ja, weet bloedheid? Ja, weet ik. Alsof je Studio 21 ja, we zitten in studio 501. Eh, <laughs> maar ja, en eh, wie speelt er nog meer, Mark? Puur Obscuur, de Tortje en... Oh ja, Downfall. Ja, die repteert ook. Ah, oké, die kan we horen. Boren en die repeteert ook ons. Oké. Voor de rest hebben we nog ehm, Jack van Trades. Die speelt ook binnenkort weer, geloof ik. Wij spelen zelf 7 juli in eh, r 17, ja dat mag je niet zeggen, in Ventas. In, Ventas, ja, dat klinkt een beetje als een uh, uitvaartcentrum. Echt? Nou, ik vind het meer als een... ik zeg maar 17. En dan eh, spelen we daarna, volgens mij de eerste gig is 3 augustus op de Waterweek in huis in Spiegeltent. Dat zag ik op eh, Facebook staan inderdaad. Ja, dat is wel leuk. Ja, tof. Heel tof denk ik. Grote lange set. Dan hebben we nog meer. We hebben best wel veel te gaan. Maar het gaat, het gaat hartstikke lekker. Ja, ja leuk. Dus laat, eh, hou ons een beetje op de hoogte ook van, van wat jullie, van wat jullie aan het doen zijn. En zeker ook van jullie muzikale kornuiten. Daar wil ik meer van weten. Nou, dat gaan we zeker doen. Heel graag. Heel graag. We doen high attention hè. Woo! I must get out of bed, cause I do nothing at all. Postpone is my second name, the writing's on the wall busy on my leisure life, but I must get on my dime. I know procrastination is my fever of time. I cancel my appointments if I'm losing interest. Coming up with good excuses is what I do best. Yes, I love to party, breathe a living in our days. Trapped in on creative chaos, locked in on creative maze. I won't wake up until the clock strikes 12 find some coffee, then I smoke a cigarette. I've been drinking way too much, won't say no to doing drugs. Stay up till late when I'm supposed to be in bed. No one seems to know now, but they all are gonna somehow that I get high. soul. But as soon as I came, I walk away and I control. I'd rather walk away for confrontations. For me, it's hard to hold on to relations. I like to flee, bury my head into the sand. I'd rather run away when things are getting out of hand. They say don't do it by yourself, no man can do it on his own. Look at me, a lazy, lonely, living life, dying all alone. High on attention, no one seems to know now what they are, but I know somehow that I get high on attention. Yeah, no one seems to know now what they are, but somehow that I get high on. I'm high on attention, high on attention, high on attention. Oh, babe, I get so high on attention. I'm high on attention, baby. High on attention, baby, baby, baby, baby. Oh, no one seems to know what they are, but gonna somehow get high. En, en daar moest er gestemd worden, geloof ik, hè? Nu moet er gestemd worden, dus nu moeten we praten, Arwin. Oké, we gaan het- waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? We gaan het over hebben. Nou, in ieder geval niet over politiek en niet over voetbal. Oh, oké. Nou, in dat geval wil ik het over eh, geloofsovertuigingen hebben, mensen. Laten we het lekker over muziek hebben. Dat lijkt me een hele goeie, want hebben jullie al eens eerder op de stadsfeest gespeeld, of niet? Nog nooit. Dit is onze première op de Stadsfeest. Oké. Nou, nou, eh, nee, Carlo trouwens wel. Oh, ja. En twee jaar geleden heb jij op het Stadsfeest gestaan. Oké. Welk podium dan? Nee, dat was vorig jaar toch? Op de Rode Steen? Ah, oké. Knap geluid en alles? Ja, dat was wel een mooi podium, ja. Ja, gaaf is het, ja, ik vind het toch wel, eh, wel, eh, wel iets, iets tof wat elk jaar hier gebeurt. Het is de 14e stadsfeest nu dit jaar. het, ja, het, begint, het begint al meer een principe te worden. En het, het, eh, er heerst ook echt een festivalgevoel. Het is echt heel erg cool om, eh, om op de stadsfeest te, te, spelen. Ja, want, eh, dat soort dingen moeten ze vaker in Horen doen. Want volgens mij gebeurt dat soort dingen niet ook heel vaak. In nou, de meeste dingen die gebeuren, die worden dan eh, georganiseerd door, nou, door bijvoorbeeld door, door, mensen zoals, zoals wij van Radio 501. Maar ook Laurens, die met Chris James een singer-songwriter middag elke maand organiseert. Weet je, dat zijn, ja, dat, dat zijn allemaal, dat zijn wel allemaal burgerinitiatieven. Ja, absoluut. zo vaker doen. en gebeurt dat in Weet Dat ook van Amsterdam, maar er gebeuren hier zoveel goede dingen. En er zit zoveel talent in. Nee, maar dat is het punt ook, weet je. Daarom zijn we de radio ook, eh, ook begonnen. Min of meer om... Uh, ja, dat, er loopt zoveel... Eh. jullie hebben echt een heel cool hier. jullie moeten trouwens... Want je weet dat, dat... Je ziet hier onze Wall of Fame. En onze Wall of Fame die is hier voor iedereen die hier... Act de présence. Ja, nou ja, ik, ik daag je uit. Maar leef je uit straks. als je je laatste nummer hebt, hebt gespeeld, dan dan krijgen jullie een stift ter handen en eh, dan, eh, dan hopen we op, eh, op, een, op een mooie tekst. Dat gaan we zeker doen. Oké. Het laatste nummer van, van jullie, van de New Cavaliers, hoe heet het nummer? Dat is Lang Leven Luiheid, eigenlijk een Nederlands nummer. Lang leven luiheid. Lang leven luiheid. Oh, Chris, dat is echt, dat hebben ze voor jou geschreven. Ja, ik weet het. Ja, ben je ook zo lui? Nou, ik heb net een werk gezien, zo lui was hij niet hoor. Nee, maar dat, dat, als je hem dan zeg maar daarna ziet, dan. Okay, oh, ja, hij, hij gaat gapend door het leven. Heerlijk. Niks beter, langheid uitstellen en niks doen. Inderdaad. Nou, ik ben benieuwd. Lang leven de luiheid. uit, ik ben liever luider moe. Ik heb alles hard gewerkt, ik deed alles voor de top. Maar je wordt alleen onthouden door je laatste hele flop. En ja, ik hou van feesten, ik lig liever in een roes. Ik zeg vaak dingen af en ik ben goed in elke smoes. Mijn telefoon zit altijd uit of liever nog stil. Ik ga er niet uit zonder mijn zonnebril. Ik kom pas wakker rond een uur of elf. Is mijn koffie, daarna een sigaret. Ik drink veel te veel, ik gebruik ook wel eens drugs en ik ga altijd laat naar bed. Maar van niemand blijkt te weten of wat aan schijnt te vergeten dat ik niet anders kan. Maar want niemand blijkt te weten of dan schijnt te vergeten Dat ik zo nu en dan toch wel echt iets kan Of ik bestond me niet dan Of ik bestond me niet dan laten leven, lang leven, luiheid. Leven lekker laten, lang leven, luiheid. Luid lekker laten, lang leven, luiheid. Ongemerkt wangen bruut tussendoor. Maar zo snel als ik kwam moet ik er ook weer vandoor Ik kan niet tegen confrontaties Ik heb ook moeite met relaties Ik loop voor ruzies liever graag een blokje om Niets gehoord is niet geweten, ik houd me liever voor het dom Je hoeft het niet alleen te doen, want niemand kan alleen Alleen ik zou het moeten doen met niemand om me heen Maar niemand blijkt te weten Of althans schijnt te vergeten Dat ik niet anders kan Wow, wow, wow ja, want niemand blijkt te weten of althans schijnt te vergeten dat ik niet anders kan. Ik word pas wakker rond een uur of elf, is met koffie, daarna een sigaret. Ik drink veel te veel, ik gebruik nog wel eens drugs en ik ga altijd laat naar bed. Niemand blijkt te weten of althans schijnt te vergeten. Ja, want niemand weet, nee, niemand weet. Ja, want niemand blijft te weten, of althans schijnt te vergeten, dat ik niet anders kan. Of vind je soms van niet dan? Oké, Radio 501. Dankjewel dat je mocht spelen. We vonden het echt een leuke eh, eerste keer. En ik denk dat er nog veel zullen volgen. We wensen iedereen die horen een hele fijne stadsfeesten. Rock het dak eraf, zou ik zeggen. Shake It Like There's No Tomorrow. Ik wil graag voorstellen op cajon en gitaar Carlo Hoekstra. Woehoe! Daarnaast onze nieuwe Benjamin vriend in de groep, Cas Buisman op gitaar. Cas Buisman! verborgen talent hier in de hoek. Die speelt een bas alsof het niks is. Hij speelt gitaar alsof het niks is. Die man kan alles. Mark Struik! Mijn naam is Menno Leemhuis. Ik hoop dat jullie nog een hele fijne... Dankjewel. Ik hoop dat jullie nog een hele fijne avond hebben. We doen nog één keer het refreintje, als iedereen een beetje mee kan doen. Thuis ook op de bank, klap je handjes lekker neer. Even die luiheid van je stoel. Gaan we nog één keer het rondje doen. Niemand lijkt te weten, of althans vindt Weet dat het niet anders kan. En dan zeg je, joh, vind je het gewoon van niet dan? Zo'n lekker antwoord, vind je ze van niet dan? Komt-ie! Woe! Oh ja, want niemand blijkt te weten of wat dan schijnt te vergeten dat het niet anders kan. Ja, want niemand blijkt te weten of wat dan schijnt te vergeten dat ik zo nu en dan toch wel echt iets kan. Of vinkjes toch maar niet dan Niemand blijkt te weten of wat dan schijnt te vergeten dat ik niet anders kan. Ja, niemand weet, nee, niemand weet Niemand lijkt te weten, of aan schijnt te vergeten, dat ik hier anders kou aan. Oh, of vind je soms dan niet aan? Het waren de nieuwe Cavaliers. Als je ze nog nooit eerder hebt gehoord, dan heb je ze voor het eerst gehoord op jouw eigen Radio 501. Uh, eh, we zijn een klein beetje laat met de plaat voor je hoofd eh, te verkiezen, maar joh. Eh, wat een hek, het is feest. Ja, joh, het, is, eh, het is feest. Wat kan mij schelen? De afgelopen week, eh, vorige week heb ik hem bekendgemaakt als zijnde Radio 501 plaat voor je hoofd. Straks na de reclame de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd. Maar tot die tijd de Jacks en het hele lekkere go. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jouw radio. Echte muziek. presenteert... De Hoornse Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Hoornse Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Hoornse Stadfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen die zijn bega, niet kent. Met onder andere... The Dream Company. Outdoor Stereo Preview. Hoornse Stadsfeesten Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Leida en The Shakers. The Bob Marley Experience. Easy Go. Tetson. Engel. Used. Cirque Valentin. En Radio 501 presents L.O.P. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 van de Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niets te missen van Horense Stadfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk, op jouw Radio 501. Live vanuit Studio Het Koepoortje. Dit is Radio 501. Relax nou meid, ontspan die spieren, diep ademhalen. Loslaten. Je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress. Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. Mentaalvitaal.nl Doet je goed. Geliefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner... Dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt.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 In ons land krijgen elke dag 16 mensen de diagnose epilepsie. Dat zijn er zo'n 6000 per jaar. Epilepsie is nog steeds niet te genezen. Het Nationaal Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Helpt u mee? Giro 222 111.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 Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daar daverende donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Armin On the Rocks. If Tonight's the night, and today's my day that I should hang it all on display. Yours is just a loser. revolution bringing change. Clouds so softly will rain. dat ze een opvolger hebben na Saturday Nights en Sunday Mornings. Mijn helden, de Counting Crows op jouw eigen Radio 501. En A Love Song. Welkom terug in het tweede uur van On The Rocks. En in het tweede uur van On The Rocks, weet jij dat het zover is. Dat, eh, dan is het eh, in de tweede uur dat de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd bekend gemaakt gaat worden. En dat doe ik eigenlijk altijd met echt ongelooflijk veel plezier. Ik kijk eigenlijk maandag al uit op het eh, moment dat het even over negenen is, inmiddels vijf minuten voor half tien. En dat ik dan de nieuwe Radio 501 plaat van je hoofd bekend wil maken. Want de Radio 501 plaat van je hoofd is de plaat voor je hoofd en de mega-hit van Radio 501 die één keer in de twee uur voorbij komt bij alle live programma's van Radio 501. Daarnaast hoor je de Radio 501 plaat voor je hoofd elk uur voorbij komen in een non-stop programmering. En dat mag ik dan elke keer gewoon echt iedereen gaan vertellen wie dan die nieuwe Radio 501 plaat van je hoofd is. Jullie hebben absoluut geen enkel idee hoe ik mij voel hier op dit moment in Studio Het Koepoortje achter de desk van Radio 501. Ik mag elke keer gewoon die Radio 501 plaat voor je hoofd mag ik bekendmaken. En dat vind ik echt zo'n ongelofelijke eer. Zeker omdat hij ook deze keer weer super lekker is, want hij is van Try Acrobats en Replica. No need to your inspiration to wrap with her up, So much more than decoration. I'm making me yeah, yeah. Wrap her your fascination, your inspiration to wrap her So much more than decoration. I'm you. Mensen, kinderen, wat is hier weer lekker. Super vet gewoon. De Radio 5 Lane plaat voor jou. Try Acrobats en Replica. De hele week hoor je me regelmatig voorbij komen op jouw eigen wwwradio 5 Ik had eigenlijk zes singer-songwriters eh, verwacht, maar er zijn er maar twee ik weet niet wat er met de andere vier gebeurd is, maar ik hoop toch wel dat ze echt morgen tijdens de finale toch wel eh, langskomen. Want het zou toch niet best wezen dat ze dan zeg maar ook geen acte de kunnen geven. Zou ik een beetje minder vinden. Eh, straks Andy eh, in de studio en Maarten Lub. En dat, dat, ja, dat is wel eigenlijk wel een, een dingetje moet ik zeggen hoor. Want die Andy, dat, die ga ik zo eventjes voor de microfoon halen. En Maarten ongetwijfeld ook natuurlijk eventjes, want ik ga ze het hem van het lijf vragen. En Laurens inderdaad ook eventjes. Daar ga, daar ga ik ook nog even mee praten straks. Terwijl Andy ingezongen beneden komt, is dit Jamiroquai en Little L. tripping now. Cause you can't decide what you really want from me. generation. of the rhythm where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think, quit it, quit it. Stomp on a street when I hear funk blue, blue playing pop pipe. Follow her, shoot, baby, just sing about the groove. Sing The groove is in the heart. in de hart die lights uit vervlogen tijden. Het blijft een, echt een lekker nummer gewoon. Over lekkere nummers gesproken. Ik kan het gewoon niet laten. Die oude floor fillers gewoon even draaien. Dat heeft eh, speciaal eventjes een kleine betekenis voor mijn eh, grote vriend Johnny van Oren. Die wel eventjes een, uh, een oppeppertje kan gebruiken in de vorm van Earth, Wind and Fire. Luister naar Let's Groove. De aanvoering van uh, dan eh, onze eigen Philip Bailey Hoor je eh, Earth, Wind and Fire. Terwijl er een hele lelijke manier voor me langs loopt. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt in de studio. Ze laten hier werkelijk iedereen binnen het Radio 5 Lane personeel. Ze hebben echt zoiets van, het is stadsfeest, het is feest vanavond. Ook de mensen die het hele jaar gewoon ergens in een een of andere kooi zitten mogen vandaag in de studio langskomen. Maar Tenzin Baas, van harte welkom in de Radio 5 Lijn studio. Fijn dat je er ook een keertje bent. En inderdaad, alleen dat je me helpt. <laughs> Het zijn de stadsfeesten 2012 in Horen en het is één groot gekkenhuis nu al en de stadsfeesten zijn nog maar net begonnen. Toch apart, vind ik toch apart. Zeg, eh, mocht je het te melden hebben, doe het op de wallbox. Eh, eh, stuur anders even een mailtje naar uh, radio 501nl of Twitter eventjes, radio501.nl of hashtag radio501.nl. Oh ja, de stadsfeesten is hashtag HSF12. A beautiful a baby on the way. and its bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr.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 dat is, even kijken, Mr. Maker hoorde je. Ik ga eens even kijken, want ik zit te kijken van wat zal ik nou in vredesnaam zal ik, gaan draaien. Maar dat is eigenlijk een hele snelle keuze. De mannen die spelen ook op de Horense Stadsfeest. Het zijn de mannen van Stetson en Music Money Madness. 3, 4... me that you're sorry, but you know that's not really true. You tell me that you got regrets, but ain't that bullshit too? Spare me all your tears, I don't mind your unhappiness, and I'll be chilling out, cause I'm really done with stress. A nice hot shower is the best remedy to anything. Drown your tears, and the water will take every little thing. Even a get a, a cleaning on your own, it will definitely be better. We'll leave you not alone. Stetson op jouw Radio 501 en Music Money Madness. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom. Eh, ik kan je vertellen, en wellicht zie je het zelf ook op de webcam, hij is wakker deze keer. Straks even na tien kun je weer gaan luisteren naar een verse aflevering van 501 Alternative. Alternative, zeg ik het weer verkeerd zeg. Oh jongen, jongen, jongen. Jos kijkt me vernietigend aan en heeft hij eigenlijk ook helemaal gelijk. Stukje, stukje ska. Ik zag ze laatst eh, bij eh, de, verjaardag van koningin Elizabeth in Engeland op het dak van van hoe heet dat paleis er ook alweer? Winchester, toch? Nou, in ieder geval einde van het paleis. Het Engelse Soesdijk, zullen het, eh, het gewoon noemen. Op het dak stonden ze, de mannen van Madness. Luister naar My Girl op jouw eigen Radio 501. My girl's mad at me. I didn't want to see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in and watch TV on my own every now and then. My girl's mad at me. Been on the telephone for an hour we hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? Cause everything I say, she doesn't understand, she doesn't it was light. van Madness. al 8 minuten voor 10. Terwijl ik uh, precies heb van... Eh, ja, sorry Jos, maar ik heb een... Ik heb een donkerbui vermoeden ik ga uitlopen vanavond, uh, ja. Jos. Ja, maar anders haak je gewoon nu vast bij. Het, maakt helemaal niks uit. Het is hartstikke gezellig hier in de studio. Iedereen, iedereen aan het opbouwen en alles. Ja, er komen allemaal mensen binnenlopen en die lopen, lopen door. Ja, je kunt gewoon doorlopen. Ja hoor, je kunt gewoon, <laughs> ja, je kunt gewoon doorlopen. Je kan er daarin en dan keer je daar zo... Uh, Bier bij de bar. Bier bij de bar. Ja. Lenny Kravitz op Radio 5 Lane. Luister naar Always on the Run. wat dat er gaat, zeg. Met meneer Andy, Kravitz en Always on the Run. Straks vanaf het Vader Jacob Stage. Andy, Andy is een van de finalisten van Sing Song 2012. Dat kun je morgen allemaal meegemaken in eh, de Otellozaal van Park Schouwburg. Of Schouwburg het Park. Als ik eh, niet zeg Schouwburg het Park, dan uh, komt het niet goed. Ik weet niet, ik kijk eventjes naar de geluidstechnicus. En de geluidstechnicus zegt van joh, of die zegt eigenlijk helemaal niks. Je steekt alleen maar eventjes een, een, een, een duim op. Zag je Jos? Ja, professioneel. Heel professioneel. Echt zo'n professioneel duimpje wat eh, echt alleen de geluidstechnicus kan. Dat is ook het eerste trouwens wat je leert als je de geluidstechnicus school betreedt. Of je echt heel duidelijk gewoon... in. Kijk, ik doe dat, eh, ik doe dat hele, helemaal verkeerd. Eh, die leggen we eventjes daar neer. inmiddels op het Vader Jacob stage niemand minder dan Andy. Hallo Andy. Hallo. Hoe, hoe gaat het met je? Mooi. Hey, ehm, je staat morgen sta in die finale van, van Sing Song 2012. Maar Ehm, je staat ook nog in een andere halve finale, vertelde je me net. Ja, in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Waarom verbaast me dat helemaal niks? Weet ik niet, waarom verbaast dat je helemaal niks? Nou ja, ik zag je, weet je, af en toe dan, eh, dan kom je met dat soort contests kom je tegen. En dan is er altijd wel iemand waarvan je denkt van, jeetje minus zeg, wat, wat bijzonder en wat leuk. En dat verhaal erachter, want je hebt ooit de Rock Academy willen, eh, willen doen, toch? Mhm, dat klopt. Maar je, je stapte de trein uit en toen gelijk de trein weer in, geloof ik. Ja, Ongeveer wel. Je, ja, je kneep hem behoorlijk. <laughs> Maar je bent lekker aan de weg aan het timmeren, want je bent ook bij Giel bezig. Ja, was. Was. Oh, ben je niet meer bezig? <laughs> Nee, niet echt meer. Nee, je, je vond hem niet leuk. Nou, we, gaan, we komen nog wel op een andere manier tegen, denk ik. Maar in ieder geval niet via zijn programma. Ah, oké, op die fiets. Oeh, ah, spannend. Ah, spannend. Ja, echt spannend, hè? <laughs> Ja, echt heel, spannend. Eh, welk nummer ga je eh, voor ons spelen straks? Ik ga het nummer Release spelen. En dat eh, is de eerste single van mijn EP die uitkomt aan het einde van de zomer. Oké. En die EP die komt dan ook hier via de brievenbus naar binnen, lijkt mij zo. Natuurlijk. Want uh, Slow Down is een ander nummer van je, toch? Dat draaien wij hier. Dat, eh, dat nummer heet Release. Oh, oh dat is, nummer is Release. Oh, dat, is Slow Down. Oh, sorry, ik dacht dat het Slow Down... Ja, maar Dat, nummer, dat heb ik eigenlijk al hier. Dat hebben we al dus gedraaid, ook al een paar keer. keer. Misschien wel een beetje meezingen. Ehm, <laughs> don't push your luck. <laughs> Morgen sta je in de finale van, eh, van de singer-songwriters competitie. En ehm, wat verwacht je ervan? ik verwacht eh, heel veel talent te zien morgenavond. Ja. En ik verwacht ook een hele volle schouwburg. Dat zit er, dat zit er wel in. Ja, dat zit er wel in. Lijkt me ook ja. Neem je zelf ook nog het publiek mee? Eh, ik denk het wel, ja. Oké. Ja. Nou, take it away. En dan, eh, ja, we, spreken, we spreken elkaar sowieso morgen. En ik vind het fijn dat je er bent. Want ja, waar zijn al die andere singer-songwriters trouwens? Ja, weet ik niet. Nou, weet je, ga jij maar lekker spelen, schat. every step closer to you is a small step further away from myself and everything I say that makes you feel so good is carefully weighed, overthought, and repeated again to myself. Every time I decide to let go. every time you swear you won't do it again. just back off for a while. I know that you'll pull me in a little more. And every time I'm in need of little security, that you're feeling me, know what's moving me. I want you to see that it's actually quite easy. But you say slow down, but I'm the running kind of time. van Andy gaan zien eh, in de hotelzaal van eh, Schouwburg en eh, Centrum het Park. is de finale van Sing Song. Ehm, straks gaan we ook nog luisteren naar Hans Lup. jullie zijn eigenlijk de enige twee finalisten die langs zijn gekomen. Ik weet niet of... Uh, misschien moet je anders even bij een microfoon komen, Laurens. Dat, dat scheelt de helft. Weet je dat?